Die zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is, al komen de officiële CBS-cijfers pas over een maand. Rutte vindt dat de voorzichtige positieve signalen niet moeten worden overdreven. Er moet nog heel veel gebeuren, zegt hij. Ook ING-klanten mogen onder voorwaarden hun hypotheek versneld aflossen. Daarmee hebben nu de vier grootste banken van Nederland gehoor gegeven aan de oproep van minister Dijsselbloem. Die wil dat banken geen boeterente rekenen als klanten versneld hun hypotheek aflossen. De regeling van ING geldt net als die van ABN AMRO alleen voor klanten bij wie de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. In Eindhoven is een deel van een hijskraan op het spoor gevallen. Daardoor rijden er geen treinen van en naar Eindhoven. De hijskraan werd gebruikt bij de verbouwing van het station. Rond drie uur vanmiddag knakte de bovenarm af... en die kwam terecht op de bovenleiding van een aantal sporen. En daardoor kwam het hele station zonder stroom te zitten. Er is niemand gewond geraakt. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi kunnen de Russen iedereen afluisteren. Overal op het Olympisch Park is speciale apparatuur geïnstalleerd, schrijft de Britse krant The Guardian. Zowel sporters als bezoekers kunnen worden afgeluisterd. Dat zou gebeuren om de veiligheid op de Winterspelen te garanderen. Het afluistersysteem dateert nog uit het Sovjet-tijdperk, maar is de laatste jaren gemoderniseerd. Een pater uit Maarsen is een jaar geschorst vanwege een fout tijdens een gebed. Dat gebeurde in april tijdens een dienst in Apkoude. Na het heffen van de hostie vergat hij de woorden, want dit is mijn lichaam. Zonder die woorden is de mis niet geldig. Maanden na het incident hoorde kardinaal Eijk erover... en die besloot dat de pater uit Maarsen een jaar lang niet mag voorgaan in de eucharistie. Het weer, vanavond en vannacht plaatselijk nevel en mist. Morgen begint grijs en mistig. Later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voorknopend Benelux 4 kilometer. A9 Diemen richting Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel 4. Verderop richting Alkmaar tussen Velzen en afrit Castricum 5. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A10 Zuid richting Den Haag voorknopend De Nieuwe Meer 5. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 4. Dan de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 4, verderop bij Moordrecht 5.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 Nachtzuster. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, doe iets de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, iets aan de pijn, de pijn, pijn, pijn.